9 uur. Schreurs met het NWS Journaal. De winnaar van de presidentsverkiezingen in Oostenrijk zal pas morgen bekend zijn. Het is een nek-aan-nek race. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische FPE-kandidaat Hover... en de kandidaat van De Groene, Van der Bellen. De stemmen die vandaag zijn uitgebracht zijn bijna allemaal geteld. Hover krijgt 51,9 van de stemmen en Van der Bellen 48,1 de telling van de stemmen per post geeft morgen de doorslag. Nederland krijgt de komende 24 uur te maken met extreem veel regen. Het wordt vooral bar en boos in het midden en zuiden van het land. Op sommige plaatsen kan meer dan 50 mm naar beneden komen. Dat is net zoveel als normaal in een hele maand. Ook wordt een zware ochtendspits verwacht. De komende uren wordt het al behoorlijk nat. De meeste regen wordt verwacht in Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en Utrecht. Een vliegtuig van de Russische maatschappij Aeroflot heeft in de problemen gezeten vanwege een slecht afgesloten tankdop. Een passagier zag op de vlucht tussen Moskou en Hannover dat er kerosine uit de klep kwam en waarschuwde de bemanning. De piloten besloten een tussenstop te maken en zetten de Airbus veilig aan de grond in Rusland. De passagiers zijn met een ander vliegtuig alsnog naar Hannover gebracht. Daphne Schippers heeft opnieuw een visitekaartje afgegeven. Deze keer in Hengelo, waar dit weekend de FBK-games zijn. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden en 200ste. Haar beste seizoentijd en haar tweede tijd ooit. Bij de mannen won Gianni Martina de 100 meter. Op een door de regen kletsnatte baan finishte hij na 10 seconden en 1200ste. Martina plaatste zich met die tijd voor de Spelen in Rio. Het weer vanavond en vannacht regen, ook morgen regen, vooral in het zuiden en midden van het land. Het wordt morgen tussen 14 en 16 graden. En dit was het.